Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nog steeds is het werk van bagageshowers op Schiphol te zwaar. De arbeidsinspectie grijpt in bij zes bedrijven daar. Zij moeten een flinke som geld betalen als ze het niet verbeteren. Mijn collega's spraken eerder met een man van 50 die jarenlang koffers in de buik van het vliegtuig moest stouwen. Je kunt niet staan, hè? dus je zit continu op je hurk, op je knieën. En dan moet je al vanuit die positie moet je een koffer stapelen, zeg maar, als je dan weet dat zo'n koffer tussen de ja, 25, 35 kilo eh, weegt. De man kan inmiddels niet meer werken en loopt met een stok. De boete die bedrijven op Schiphol nu krijgen... is het gevolg van een grote massaclaim die de vakbond begin dit jaar indiende. Dik 100 AZ-supporters die afgelopen mei in een metro in Amsterdam... antisemitische dingen zongen, krijgen geen straf. De voetbalfans werden gewaarschuwd, maar ze bleven anti-Joodse liedjes zingen. De metro werd toen stilgezet, de supporters opgepakt. Maar er is nu niet genoeg bewijs om aan te tonen dat alle supporters meezongen, zegt justitie. De dierenpolitie in Amsterdam heeft foto's van gedumpte honden en katten op Instagram Insta gezet. Zo is er een foto van een rode kater in een dichtgeplakte kattenbak in een bos... en een hondje dat werd vastgebonden bij een tunneltje. Je huisdier dumpen is strafbaar, zegt de politie. En daarom hoopt ze op deze manier meer te weten te komen over de eigenaren. En kijk naar buiten, open je favoriete weerapp en je ziet een week lang zomersweer, weer. Temperaturen rond de 30 graden. Zo warm zal het aan zee niet zijn, maar toch is het ook in het strand, op het strand in Zandvoort lekker vertoeven, zag verslaggever Harro Brouwer. Ja, lekker. Lekker warm. Het is echt heerlijk. Perfect. Ja, we komen net terug van Kreta, maar eh, het weer eh, mag hier niet aan doen. Nee. Zeer schön. Verbijbruinen weer. Even smeren. Ja, dat smeren we wel. Ja, altijd. Heb jij gesmeerd? We willen niet eh, verbranden natuurlijk. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar een graad of 14.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 gepresenteerd door eh, Alco Beuving. Eh, ook de samenstelling heb ik voor mijn rekening genomen. Ja, we begonnen met een fraai nummertje van Julie London... van haar fantastische cd Calendar Girl. En ja, natuurlijk september. September in the Rain. Nou, daar kan je niet van spreken... Eh, ik zie hier de, blauwe lucht door het raam en eh, het belooft toch wel weer een aardige dag te worden. En als ik me niet vergis gaan zelfs deze week de temperaturen weer oplopen naar de 28 of meer graden. In tegenstelling tot in Spanje waar het tot eh, grote vreugde van velen wel regent. Dus september in de rain, ja dat geldt niet voor ons, maar wel in Spanje. Eh, we hebben een, een, programma samengesteld wat gefocust is op de maand september. En natuurlijk veel eh, zomermuziek. Eh, George Shearing, Dick Willebrand zie ik voorbij komen. Benny Carter, Amy Winehouse, Frank Sinatra, Rob Agerbeek. nou, van alles en nog wat. Dus laten we maar gauw beginnen. En dan kom ik terecht bij een cd'tje wat ik laatst in handen had... wat van het Nederlands Jazzarchief is uitgegeven. En dat is de muziek van Dick Willebrands pianist en orkestleider. En die speelde in de Tweede Wereldoorlog op een bepaalde zender. Ik doe het uit mijn hoofd. En ja, dat, eh, ten tijde, ik denk dat deze muziek uit 1942 eh, komt. Hij speelde op de Duitse Europese zender volgens mij. En dat is aardige muziek. 1942, hè? Eh, echt kwaliteitsmuziek. Dick Willebrands. Even kijken. Sunday, Monday or Always. at your side, Sunday, Monday, and always. No need to tell me now what makes the world go wrong. When at the sight of you my heart begins to pound and pound, so what am I to do? Can't I be with you Sunday, Monday, and always? of you who wouldn't find the west side of heaven if you wink your eye. You're the answer to my every prayer, darling. Who wouldn't love you? Who wouldn't care? Won't you tell me when we can meet again? Sunday, Monday, and always. If you're satisfied, I'll be at your side Sunday, Monday, and always. No need to tell me now what makes the world go round. When at the sight of you my heart begins to pound and pound, so what am I to do? Can't I be with you Sunday, Monday, and always? Ja, fantastisch toch deze klanken. Nou zijn ze wel weer eh, bewerkt allemaal. Dat moet ik wel zeggen. Ze is natuurlijk wel restauratie bij eh, plaatsgevonden. Want het is muziek uit 1943. En dat komt allemaal van Dick Willebrands en zijn radioorkest. Uh, mooie cd. Er zit ook een leuk boekje bij. Met grappige verhalen over die periode. ja, tijd voor iets een beetje lettenachtig. En, en, volgens mij heeft George Shearing, een bekende Engelse jazzman... ooit een Latin Lace uitgebracht. En daar het nummertje Sand in My Shoes. Dat is natuurlijk eh, niet ondenkbaar vandaag als je naar het strand moet gaan. En dan loop je de kans dat er natuurlijk wel wat zand in je schoenen komt. Eh, George Cheering. Eh, en eh, dat deed hij op gitaar. Was onder andere Toet Stielemans. En vibrafonist Emil Richards. Bassist L. McKibben. En de drummer Percy Bryce. En de congo's werden bespeeld door Armando Peraza. Uh, leuk, een beetje Zuid-Amerikaanse klanken. En dat kan je niet zeggen van Donald Byrd... met Claire Fisher, een bekende pianist. En dat is een mooie cd geworden. Ik ga daar een stukje van draaien van Donald Byrd... September Afternoon. cd'tje September Afternoon. Een cd 1967. En dat is Donald Byrd samen met Claire Fisher. En volgens mij zijn er ook wat violen bij, zo te horen. Eh, leuke muziek. ZFM Jazz. een van de bekendste jazzzangeressen in Nederland is op dit moment wel V. Klaassen. En die heeft onlangs toch ook weer een mooie cd uitgebracht... samen met het Residentieorkest. Hoe groter het orkest, hoe beter haar stem gaat klinken, denk ik wel eens. En daar staan leuke nummertjes op. Onder andere een nummertje van Burt Becker En eh, Close to You. Eh, volgens mij wordt het ook door de Carpenters gezongen. Dus vandaar Vee eh, V. Klaassen, Close to You. Every time you walk by piano natuurlijk uh, eh, Carlo eh, Boulet. En op de gitaar was herkenbaar Peter Thiehuis. En dat zijn natuurlijk wel hele bekende jongens. Die zitten ook in haar band volgens mij. En eh, ja, mooie cd. En de cd is getiteld Symphonic Stories. En die komt uit 2023. Dus vrij nieuw. ZFM Jazz. van eh, Randy Brecker. Eh, de titelsong is uitermate bekend, Crimea River. En dit is van een cd'tje, de Jazz Ballad Songbook. En dat is gemaakt met de eh, Dennis Radio Big Band en een Deens orkest. En als je naar de arrangementen luisterde, dan hoorde je daar toch wel de arrangementen van Vince Mendoza in. Mooie cd, 2011. tijd voor iets zomers. Laten we eens even kijken wat we dan hebben. Om de zomer wat kleur te geven met dit mooie weer. Dan kom ik natuurlijk bij Summer Sweet. De, en dat is een nummertje van Astrid Gilberto uit een, een, een cd'tje uit eh, september 17. Een cd uit, ja, post al. Zomermuziek heet dat waren de klanken van uh, Astrid Gilberto. Maar dit zomernummertje draait nog een aantal minuten door. En dat vind ik eigenlijk wel mooi geweest. Want eh, dit soort klanken, ja. Het is uh, Astrid Gilberto. Het komt uit de 60 jaren. En dat kan je wel horen ook aan de, aan, de stijl. Uh, dus even kijken wat we dan nog kunnen gaan draaien. Oh ja, ik zie Benny Carter. Dat is een andere koek. Benny Carter. En dan gaan we eens even kijken. Summer Serenade. Mooi nummertje. Carter Quartet, eh, Summer Serenade. En volgens mij uit 1960 eh, of zo. Ik weet niet meer precies zeker, maar mooie klanken. Eh, dan kom ik terecht bij een zangeres uit van de club van 27. Amy Winehouse, Frank. Van het cd'tje Frank. Someone to Watch Over Me. Looking everywhere, haven't found him yet, but he through day. Won't you tell him please to put on some speed? waar eh, Amy Winehouse met Someone to Watch Over Me. Mooie cd is dat, uit, dat eh, getiteld Frank uit 2008, als ik me niet vergis. Eh, dan kom ik bij een bandje terecht uit Canada, uit de omgeving van Toronto. Blue Martini heet dat gezelschap. En dat, eens even kijken waar ik dat heb staan. Ik dacht dat ik dat wel ergens had. Blue Martini. Summer Night heet het. En dat gezelschap wordt gevormd door... Eh, eh, mevrouw McKee en een, iemand die eh, de zang voor haar rekening neemt... en een manier op de sax, Pat Perez. Summer Nights. Komt uit de omgeving van uh, Toronto. Thank Eh, dat je vertelt Janine McKee de zangeres was. Nou, als je die wil beluisteren, zou je toch de cd moeten opzetten. En de cd is getiteld The Night We Call It A Day. Het is echt, eh, als je van eh, blues, jazz houdt, een top cd. Ik ben er altijd erg stuk van. Ik heb er wel eens vaker iets van gedaan, Als ik me goed meen te herinneren. Waar ik ook stuk van ben, dat is deze manier. Die vind ik altijd ook wel de moeite waard. the September of My Years. Eh, eh, samen met uh, Count Basie, dacht ik. One day you turn around and it's summer. Next day you turn around and it's fall. and all the winters and the springs of a lifetime. Whatever happened to them all? As a man who has always had the wandering ways, I keep looking back to yesterdays till a long forgotten love appeared. And I find that I am sighing softly as I near September. September of my years. As a man who has never paused at wishing wealth. Now I'm watching children's carousel and their laughter's music to my ears And I find that I'm smiling gently as I near September The warm September of my years The golden warm September of my year. Sammy Khan en Jimmy Van Heusen. Ja, eh, natuurlijk eh, Frank Sinatra, The September of My Years. Allemaal van een cd'tje. Sinatra, Sinatra at the Sands. Een mooie muziek, ah, zo'n eh, prachtige stem natuurlijk. En eh, ja, het is, eh, deze week is volgens mij in Den Haag de Tom Tong eh, weer begonnen. Een grote Indonesische markt. En ja, dat is altijd... ja, vroeger noemden ze dat de Passer Malam. Maar ik, ik, ben, ik ga daar wel regelmatig naartoe. En een van de bekende mensen die daar wel spelen... dat is Rob Agerbeek. En toevallig had ik gelezen dat die meneer onlangs in juli overleden is. het was een pianist en ja, volgens mij is het een autodidact. Het verhaal gaat dat zijn moeder pianolerares was... en hem één les gegeven heeft. En toen de, de, de magische woorden uitsprak... jij leert het nooit... En na die ene les heeft hij zichzelf het spelen eigen gemaakt... zonder hulp van zijn moeder. En hij is een verdienstelijk pianist geworden... die met de grote der aarde gespeeld heeft. Eh, even een mooier verhalen van eh, deze meneer vind ik altijd... dat hij eh, tot 1965 was hij fulltime jazzpianist. En, eh, eh, maar eh, daarna ging hij trouwen en toen had hij toch een geregeld inkomen nodig. En dat heeft hij gedaan, dus van 65 tot 97 ja, had hij gewoon een kantoorbaan. En daarna speelde hij natuurlijk heel veel piano. En een van de mooiste verhalen van deze manier vind ik nog altijd... dat een, een tijd geweest is dat Art Blakey in Europa ging toeren... En die had hem gevraagd om eh, te begeleiden, met de Jazz Messengers. Omdat de toenmalige pianist eh, door een eh, douane... Engelse douane was tegengehouden, had wat drugs bij zich. En na die tournee wilde Blakely dat Aangebeek met hem meeging naar Amerika. Maar Aangebeek, die heeft gewoon nee gezegd, want hij vond dat te onzeker. Een kantoorbaantje, dat geeft een geregeld inkomen. Ik ga even zoeken waar ik de muziek van eh, eh, Rob Aangebeek heb neergezet. Want het is wel leuk om daar iets van te draaien in dit programma. En ik doe dan eh, van een cd'tje Full House het nummertje In The Kitchen. Paargebeek, eh, geboren in, eh, volgens mij in Indonesië. Vandaar ook die Pastor En En eh, je hebt geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz. En ik zou zeggen, blijf luisteren. Want na de nieuws gaan we gewoon verder met hele mooie jazzmuziek.